155 bedrijven gingen over de kop. Bijna een derde van de transportbedrijven denkt 2009 af te sluiten met verlies. Blijkt uit de enquête van Transport en Logistiek Nederland. De cijfers zijn de slechtste sinds 1995, toen TLN met de enquête begon. Er lijkt inmiddels sprake van een verbetering, maar de stemming onder de ondernemers blijft negatief. Veel vrachtwagens staan nog altijd stil, terwijl de kosten voor personeel en diesel sterk toenemen. Echt herstel zal er pas volgend jaar zijn, denken de meeste ondernemers. De numerus fixus voor de studie geneeskunde moet worden afgeschaft. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert dat aan het kabinet. De Raad noemt de numerus fixus uit de tijd, omdat er nu een tekort is aan bepaalde specialisten. De toestroom werd in de jaren 60 beperkt om te voorkomen dat er te veel artsen zouden zijn. De Raad vindt wel dat universiteiten aan de poort moeten selecteren. Maar hoe ze dat doen, moeten ze zelf weten. In het advies aan de ministers Klink en Plasterk staat verder dat degenen die zich na de artsenopleiding willen specialiseren... zouden moeten meebetalen aan de vervolgstudie. Klink en Plasterk krijgen het advies morgen. Ted Bernanke is herbenoemd als voorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. In de Senaat stemden 70 senatoren voor zijn herbenoeming en 30 tegen. Er was relatief veel verzet. Bernanke heeft veel kritiek gekregen omdat hij te weinig zou hebben gedaan om de financiële crisis te voorkomen. Ook zijn steun aan de honderden miljarden kostende reddingsoperatie van de grote Amerikaanse banken is omstreden. Voorstanders van Bernanke zeggen dat de Amerikaanse economie zonder hem er nog veel beroerder voor had gestaan. Bernanke volgde in 2006 Alan Greenspan op als fed voorzitter dan het weer, winterse buien, plaatselijk glad en minima rond het vriespunt. Overdag in het zuidwesten regen en elders sneeuw. Het wordt dan tussen 0 en 2 graden. Dit was het NOS Journal.